Kees Groot met het NOS-journaal. Bij de grote actie tegen motorbendes in Limburg zijn vijf raketwerpers en enkele semi-automatische wapens gevonden. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Ook zijn een ecstasy lab en een hennepkwekerij ontdekt. In totaal zijn twintig mensen aangehouden onder wie veertien leden van motorclub De Bandidos. De UEFA houdt vanmiddag spoedoverleg over de vraag of de voetbalfederatie er bij de FIFA op moet aandringen dat de verkiezing voor het voorzitterschap vrijdag wordt uitgesteld. De UEFA laat weten verbijsterd en bedroefd te zijn door de arrestatie van FIFA-officials in Zurich. Ze worden verdacht van corruptie. De KNVB zegt dat Blatter als voorzitter formeel verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. In Keulen is met succes een zware bom uit de Tweede Wereldoorlog ontmanteld. Uit voorzorg werden 20.000 mensen geëvacueerd. De dierentuin en scholen in de buurt waren dicht. De Amerikaanse bom werd vrijdag bij bouwwerkzaamheden gevonden. In België komt het vliegverkeer weer op gang. De hele ochtend konden geen vliegtuigen landen en opstijgen door een stroomstoring bij het Belgische luchtverkeerscentrum. Rond twee uur vanmiddag is begonnen met het herstarten van de systemen, waardoor het vliegverkeer heel geleidelijk kan worden hervat. Volgens de Belgische luchtverkeersleiding ontstond de storing toen er te veel spanning op het elektriciteitsnet kwam te staan. Fatma koster wordt opnieuw Kamerlid voor D66. Ze volgt Gerard Schouw op, die directeur van een farmaceutische brancheorganisatie wordt. koster zat van 2004 tot 2012 ook in de Tweede Kamer. De in Turkije geboren Kosakaya werd in 2006 met voorkeurstemmen gekozen. Het weer in het noordoosten is een buitje mogelijk, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het in het noordwesten regenen. Morgen trekken de buien over het land en de zon schijnt ook af en toe en het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Langzaam rijden tussen Laren en Eembrugge. Vanuit Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Lagenweide over 5 kilometer. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Aanschuiven tussen Prins Klausplein en Delft. A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht-Oost 6 kilometer. De A20 richting Gouda bij Krooswijk 5 en bij Moordrecht 6 kilometer. A27 Almere-Utrecht tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette 4 kilometer.